Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De nasleep van de wereldwijde computerstoring gaat waarschijnlijk nog dagen duren. Vandaag ging het mis bij beveiligingsbedrijf CrowdStrike. Door een verkeerde software-update kwamen over heel de wereld bedrijven stil te liggen. Ook openbaar vervoer, ziekenhuizen en vliegvelden hadden er last van. Op Schiphol werden 200 vluchten geannuleerd. CrowdStrike heeft een oplossing voor de storing gevonden... maar het kost tijd om die overal ook echt door te voeren. Een Duitse man van 29 heeft in Belarus de doodstraf gekregen, meldt een mensenrechtenorganisatie. Hij wordt beschuldigd van onder meer terrorisme. En ook zou hij onderdeel zijn van een huurlingenleger dat voor Oekraïne tegen Rusland vecht. Duitsland heeft gezegd de doodstraf af te keuren en noemt het een onmenselijke straf. Belarus is het enige land in Europa dat de doodstraf nog uitvoert. De bultrug die eerder vanavond strandde bij de Schelling is weer terug in de open zee. Het dier was gestrand op een zandplaat waar hulpverleners hem zo snel mogelijk nat hielden. Uiteindelijk wisten ze de bultrug richting open zee te begeleiden. Stichting SOS Dolfijn hoopt dat hij daar nu blijft zwemmen... zodat de wonden die hij opliep bij de stranden kunnen herstellen. Grote kans dat je het niet gemist hebt vorige week... de moordaanslag op Donald Trump... Er zijn meerdere bijzondere beelden van het incident... maar ik durf nu al te zeggen dat we de persfoto van het jaar hebben gezien. Namelijk van fotograaf Doug Mills, die vooraan stond bij de aanslag. I went over to try and photograph the president with the, the, you know, the flag above him. And then I heard the pop, pop, pop. Take a look at what happened. Op dat moment schoot Duck zijn foto en stuurde alles meteen door naar de redactie. About five minutes later, Jennifer, our photo editor, called me back and she said, Doug, you won't believe this. We've actually believed that you captured the bullet going through behind him. And I was like, wait, what? Are you kidding? Nee, Duck. je had gewoon enorm veel geluk. Nou, hoeveel geluk precies? Volgens experts was de kans dat hij de kogel in beeld zou kunnen vangen 1 op de 5 miljoen.